uur. Raymond Seré met het NOS Journaal. Het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam is jarenlang benadeeld door een groot Japans farmaciebedrijf. Dat bedrijf verkocht tests die waren gemaakt op basis van onderzoek van het AVL... maar betaalde zeker 25 jaar lang te weinig aan royalties. Toen het Kankerinstituut erover vragen stelde... reageerde het Japanse bedrijf agressief. Het AVL liep miljoenen euro's mis die bestemd waren voor kankeronderzoek. De rechtbank in Den Haag had bepaald dat het AVL uiterlijk deze week de verkoopcijfers sinds 1991 had moeten krijgen, maar dat is niet gebeurd. Het Japanse bedrijf heeft de rechter gevraagd het vonnis op te schorten en daarover doet de rechter morgen uitspraak. Verpleeghuizen gaan weer vragenlijsten invullen voor de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Maandag zei Actis dat vragen in het onderzoek op meerdere manieren kunnen worden opgevat. En dat zou een verkeerd beeld kunnen geven van de kwaliteit van een verpleeghuis. Ook was er kritiek op de publicatie van een zwarte lijst met slechte verpleeghuizen. Na een gesprek met staatssecretaris Van Rijn zijn de zorgen weggenomen, zegt Actis. De Britten zullen voor de scheiding van de EU een rekening van maximaal 22 miljard euro moeten betalen, schrijft de Financial Times. Omgerekend is dat ongeveer 350 euro per inwoner. Het gaat hierbij dan bijvoorbeeld om contracten en pensioenverplichtingen die zijn aangegaan. Dit bedrag staat los van inkomstenderving door veranderde handelsrelaties en de oplopende kosten voor Britse organisaties die nu nog EU-subsidies krijgen. Naar verwachting zal er hard worden onderhandeld over de hoogte van het scheidingsbedrag. Dario Fo, de Italiaanse toneelschrijver, regisseur en acteur... die in 1997 de Nobelprijs voor literatuur won... is op 90-jarige leeftijd overleden. Fo baseerde zich in zijn werk op de Commedia dell'arte... geïmproviseerd theater dat naast komisch vermaken... ook afrekende met regenten en hoogwaardigheidsbekleders. Het weer, in het algemeen veel bewolking, het blijft wel droog, voor de graad of 12... maar door de matige tot krachtige oostenwind voelt het wel kouder aan. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad viel op de A9 Alkmaar-Amstelveen... de nasleep van een pechgeval bij Beverwijk, 4 kilometer...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 U hoort het, gaan we zwingen. A Taste of Honey, Herb Albert en his Tijuana Brass. vrolijk begin van uh, eh, CFM Jazz op de zondagochtend. Het is alweer de 9 oktober, het is alweer uh, wat kouder het worden buiten. Eh, als je daar s ochtends vroeg je bed verlaat en je gaat, loopt even naar buiten... om de hond bijvoorbeeld eventjes uit te laten, nou, dan merk je toch duidelijk het temperatuurverschil. Maar het was wel prachtig vanmorgen, er hing een beetje dauw over de velden en zo. Ik heb wat mooie foto's gemaakt in de buurt van, van onder andere witte koeien... die bij ons voor op het weiland lopen in die down Nou, dat, levert natuurlijk hele spectaculaire blaadjes, eh, of plaatjes mee, zo moet ik het zeggen. Um, nou, come away with me zou ik zeggen. Nora Jones zegt dat ook. We gaan lekker easy beginnen, mensen. En dit noemen ze dan een jazzwalsje. Geen stoomwalsje, maar een jazzwalsje. Come away with me in the night. Come away with me, and I will. Jones met haar zoet gevoisde stemgeluid. Prachtig en heerlijk relaxed om zo de zondagmorgen te beginnen. Eh, lekker bakje koffie bij de hand. Nou, geniet er eventjes lekker van. Neem er van mij maar een, eh, een lekker croissantje met jam bij of zo, als je net wakker bent. Of een, eh, ik, ik neem s altijd, dat kan ik u wel verklappen, een, een beetje kwark. En dan doet mijn vriendin daar van die heerlijke bessen doorheen. Nou, geweldig. En dan een beetje, een beetje poeiersuiker. Beetje, hè, om het een beetje zoeter te maken. En dan ben ik de hele dag, de rest van de dag ben ik ook een heel zoet jongetje hoor. Dat kan ik u verzekeren. Ja. Uh, Nicole Harry, nee Nicole, Nicole Henry. Hè. Charles, zeg het dan toch eens een keer goed jongen. Nicole Henry, zo heet de dame. Almost like being in love. being in love. And there's a smile on my face for the whole human race. Why, it's almost like being in love. All the music of life seems to be like a bell that is ringing for where I was falling. Oh, it's almost like being in. als, je, als laf bent... en daar in Nederland zeggen ze van, ja, je bent in laf. <laughs> je bent een beetje laf. <laughs> nee hoor, grapje. hey, luisteraars, uh, Curtis eh, Stickers, zegt u dat iets? Curtis Stickers. Nou, een hoop mensen misschien niet. Hij, hij is de laatste tijd is hij een beetje jazzy op pad. maar het is eigenlijk een popmuzikant... En nou ontkom ik er niet aan om u toch even kennis te laten maken met Curtis. Zijn oude hit, een wereldhit was dat, een mega hit was dat. Eh, het, is niet helemaal jazz misschien, nou, alhoewel. Het is, je kunt, kunt het beschouwen als een jazzwalsje. en eh, dan zult u zeggen van, eh, ja, duif, wat, het is wel een jazzprogramma. Kom op, jongen. Nou ja, I wonder why ik dit niet zou kunnen draaien. Want zo heet het liedje ook, I wonder why, Curtis Stickers. Ik laat u eerst even kennismaken met zijn oude hit. En dan straks een jazzy stuk van Curtis. Dit is duidelijk een jazzwalsje, toch? Zes achtste voor de muzikanten. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Love is a hunger that burns in my soul. But you never know notice. Stickers. En I wonder why u hem niet kent. <laughs> nou, u kent hem waarschijnlijk wel. In elk geval het nummer, want het was een mega hit. Ik zei het net al. En eh, Curtis Stickers is nu dus ook een beetje op de jazzy tour. In navolging van bijvoorbeeld Matt Dusk. Eh, ook zo'n Amerikaanse crooner. Als mede Marco Bublé natuurlijk. Nou, eh, ook good old Frank Sinatra kennen we natuurlijk. Tony Bennett, al die mannen. Rod Stewart heeft zich er ook aan gewaagd. Cliff Richard heeft zich er zelfs aan gewaagd. Paul Enka. Al die mannen gaan toch een beetje de jazzy tour op... want die willen toch een beetje met hun tijd mee. En gelijk hebben ze natuurlijk. Curtis Stickers doet dat ook. En eh, het is nog een beetje vroeg voor wijn. En het is eh, nooit te vroeg, dames, voor rozen. En daarom koos ik dat prachtige nummer voor u uit. The Days of Wine and Roses. Curtis Stickers. The days, the days of wine and roses, laugh and run away like a child at play through the meadowland toward the closing door, a door marked nevermore that wasn't there before. The lonely night, the lonely night discloses just a passing breeze filled with memories of the lovely smile that introduced me to the days of wine and roses and net I Wonder Why. Nou, die grote hit. Eh, daar kent u hem allemaal van. En dit is dus eh, zijn swinging eh, repertoire. Maar goed ook, want uh, Curtis die volgt de sporen onder andere van... ja, meneer Paul Enka. Nou, Paul Enka, wie kent hem niet, hè? En Paul, the way you make me feel this Sunday morning, man. Oh, man. zo genieten van het zonnetje en het mooie weer en dat mooie gouden licht. over oh, die wel. Prachtig. Hey, pretty baby with the high heels on. You give me fever like I've never known. Yes, you're just a product of loneliness. I like the groove in your walk, your talk, your dress. I feel your fever. from miles around. I'll pick you up and we'll paint the town because you kiss me, baby, and tell me twice that you're the one for me, the way you make me feel. You're really turning me on. You knock me off of my feet. My lonely days are gone. like the feeling you're giving me. Hold me, baby, I'm in ecstasy. And I'll be working from nine to five to buy you things to keep you by my side. And I've never felt so in love before. Promise me, baby, you'll love me forevermore. I swear I'm keeping you satisfied Cause you're the one for me, the way you make me feel. You're really turning me on. You knock me off of my feet. My lonely days are gone, gone, gone. feel good. Yes, you kiss me, baby. I feel your fever Turn Me On. Oftewel, uh, ja, je brengt mij het hoofd op hol, om het zo maar eens plat te zeggen. Eh, Chicago is een groep waar ik al jaren fan van ben, luisteraars. En die hebben natuurlijk eh, ja, mooie nummers als If You Leave Me Now. Dat is een beetje meer in het popgenre. Maar dit, dit is echt wel zingend, hoor. Meteen de vraag aan u. Does anybody really know what time it is? Of eh, weet er iemand hoe laat het is nog? Nou, kijk op mijn klokje. Het is uh, eh, 10 uur 30 over 4 seconden. 3, 2, 1... 10 uur 30. Ja. de mannen beschikken ook over een blazersectie. Oh, mensen. Nou, dat swingt de pan uit. Chicago. Ja, uh, bloed, zweet en tranen. André Hazes, daar moet je natuurlijk in een jazzprogramma helemaal niet meer aankomen. Maar Blood, Sweat en Tears, ja, dat wordt dan een heel ander verhaal. spin and we'll spin. You got no money yeah. you, you got no home. Spinning wheels all alone. Talking about your troubles and you, you never learn. Ride a painted pony, let the spinning wheels you liedje, hoor maar. Daar wordt aan de deur geklopt, hard geklopt. <laughs> ja, Spinning Wheel, Blood, hier and bij CFM Jazz. Een eh, programma tot 12 uur vanmorgen luisteraar... met natuurlijk swingende jazzmuziek. Maar af en toe ook wel eens een beetje een poptintje. Mag wel. Of heb ik dan een pop aan dansen? Nee, toch? Nee, nee, nee. René Olstead, When I Fall in Love. En u kunt haar niet zien, ik wel op een plaatje. Het is een schone dame met een schone stem. Maar daar kunt u wel achter komen. When I fall in love, it begun When I Fall in Love. Met René Olstedt, want zo heet ze. Luisteraars, onthoud die naam, want uh, is een uh, heerlijke zangeres. Wack Wack. We gaan eh, naar een live remix luisteren van het orkest, de big band moet ik zeggen, van Buddy Rich, drummer Buddy Rich. Een van mijn voorbeelden als het om het slagwerk gaat. zo heette het. Werd live uitgevoerd eh, door het eh, orkest, de big band van Buddy Rich, drummer Buddy Rich. Dit weer, luisteraars, eh, wat we nu hebben hier in, in Nederland, althans hier in het Westen in ieder geval, dat nodigt wel uit om eens een wandeling te gaan maken... in een English country garden. Nou, daar zitten we natuurlijk eh, een beetje ver vanaf. Dan moeten we de Noordzee overzwemmen. Of het kanaal, dat gebeurt natuurlijk wel. Eh, dat is wel gelukt, het kanaal overzwemmen. Maar dat wil ik u toch niet aandoen. Maar we gaan toch een wandelingetje maken in een English country garden. En daar krijgen we hulp van Louis van Dijk. toch mooi dat we even een wandelingetje konden maken... in zo'n Engelse mooie bloementuin. En ik hou van bloemen, u ook. Nou, op de Keukenhof waren ze van de week alweer bezig eh, om... Eh, ja, het planten van bollen voor te bereiden. Dat zag ik eh, in het Niels of in een fragment in elk geval. En, en nou is het zo dat ze bedenken allerlei motieven. Bijvoorbeeld de vlag van Engeland, ik noem maar iets. De bollen worden dan zo geplant dat als ze opkomen... dat dan de vlag van Engeland ontstaat. En het grootste eh, angstcomplex wat de bolleplanders hebben. Nou ja, angstcomplex. Nou ja, ze vinden het heel vervelend als het mis zou gaan. En het kan misgaan natuurlijk doordat er bollen tussen zitten van een andere kleur... die niet bedoeld waren in die Engelse vlag bijvoorbeeld. Want eh, ja, als je dan eh, een paarse vlag krijgt in plaats van een blauwe of ik, noem maar iets... Ja, <laughs> dan zit je er natuurlijk falikant naast. Ik wist niet dat in deze periode van het seizoen alweer de voorbereidingen plaatsvonden voor ja, de keukenhof van volgend jaar. Want in april zo'n beetje is dan eh, het hoogtepunt van eh, eh, de bezoekersaantallen. Een paar miljoen komen er in, in acht weken tijd langs, heb ik begrepen, op het keukenhof. Altijd gigantisch druk, maar ook geweldig mooi om te zien. Hoe kom ik er nou op? Nou, natuurlijk door die English Country Garden... waar we zojuist met z'n allen in hebben rondgewandeld. Nou, Vond u het gezellig? Nou, ik wel. We gaan eh, verder met het jazzprogramma. En dat doen we dan met Every Time We Say Goodbye van Karen Allison. En altijd als zij eh, goodbye zegt, oftewel eh, dag, dan houdt ze er een beetje bij. Every time I say goodbye, I cry a little, ja. gaat Every time we say goodbye, I die a little. Every time. every time van Jazz. Want ik heb nog een minuutje of vier te gaan ruim. Dus we kunnen nog een mooi nummer draaien. En eh, ja, dan is het uh, eventjes voorbij tot na het nieuws. Dan kom ik nog een uur bij u terug met eh, nog meer jazzy muziek. Tot zo, Jazz met Dit is George Duke. this time I can't ignore.